7 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Gewapende mannen hebben het terrein van de Amerikaanse universiteit... in de Afghaanse hoofdstad Kabul bestormd. Volgens Afghaanse media ging daar een explosie aan vooraf. Hoeveel studenten en docenten zich in het complex bevinden is niet bekend. Het is daar avond, maar er wordt ook s'avonds lesgegeven. Op sociale media verschijnen berichten van mensen die opgesloten zouden zitten. Meerdere studenten zouden zijn gedood of gewond zijn geraakt... Commandotroepen hebben het terrein van de Amerikaanse universiteit in Kabul inmiddels omsingeld. De Amerikaanse vicepresident Biden heeft de Koerdische milities in Noord-Syrië gevraagd zich terug te trekken achter de rivier de Eufraat. Als ze dat niet doen, verliezen ze de steun van de VS. Biden brengt op dit moment een bezoek aan Turkije, een gezworen vijand van de Koerdische milities. Volgens Ankara steunen ze de PKK-rebellen in Turkije zelf. Turkse troepen trokken vanmorgen het Syrische grensgebied binnen. In Eindhoven is een man van 22 aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Hij had vrijdag de aandacht getrokken door met een bivakmuts op door de stad te rijden. De politie besloot huiszoeking te doen en vond daarbij propagandamateriaal voor IS. Er zijn volgens de OM geen vuurwapens of explosieven gevonden. De rechtercommissaris heeft besloten dat de Eindhovenaar nog zeker twee weken mag worden vastgehouden voor verhoor en onderzoek. Steven Kruiswijk is in de ronde van Spanje hard onderuit gegaan. In de slotfase van de etappe lag de kopman van Lotto Jumbo op de grond. Mogelijk heeft hij zijn sleutelbeen gebroken. Tijdens de eerste dagen van de Vuelta had Kruiswijk al veel tijd verloren op zijn concurrenten. De rit van vandaag werd gewonnen door de Belg Gianni Meersman. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm en vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen weer veel zon, het kan 35 graden worden. Langs de stranden wind van zee. Ook vrijdag en in het weekend blijft het zonnig. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD.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 slap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

they seem to fit.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 中。 y'all alright? See how y'all groove to this.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 I think you better call Tyrone. and tell him.

stars like I'ma tell you the truth, the I think you better. <laughs> and tell him you can't use my phone.